Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie in Parijs schuldig dat hij zijn vrouw onterecht heeft laten betalen als parlementair medewerker. Volgens dagblad Le Parisien hebben agenten documenten meegenomen uit het huis van Fillon. Franse justitie wil niet reageren omdat het onderzoek geheim is. Fillon is woedend over de beschuldigingen van fraude. Hij noemt de verdenking een politieke moord. De jongste van de drie rappers van de Haagse groep Strictly Family Business, SFB, is door de rechter in Paramaribo voorlopig op vrije voeten gesteld. Hij mag de rest van het proces over de mogelijke verkrachting van een minderjarig meisje buiten de gevangenis afwachten. De advocaten denken dat de vrijlating te maken heeft met de leeftijd van de rapper. Hij was 17 toen het delict werd gepleegd. De andere twee leden blijven nog wel vastzitten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 18 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk. Met aftrek van het voorarrest zouden ze nog zo'n vier maanden moeten zitten. Een man van 84 uit Assen moet drie maanden de cel in... voor het seksueel misbruiken van zijn kleindochter. Tegen de man was een jaar cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter koos voor een kortere, kortere onvoorwaardelijke straf... omdat de man op leeftijd is. De Assenaar heeft het misbruik toegegeven. Zijn kleindochter was ongeveer negen jaar oud toen het gebeurde. Ze deed pas aangifte toen ze 19 was. In Hazeswoude-dorp is een hijskraan omgevallen en op een huis terechtgekomen. Volgens Omroep West zijn er geen gewonden gevallen. De kraan viel om doordat de draagpoten door het wegdek zakten. Dat kwam volgens het kraanbedrijf niet door een plaatsingsfout van de machinist, maar door de zachte grond.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 goedenavond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1218 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Het enige in zijn soort. Ehm, daar heb je natuurlijk wel meer van, van enige in zijn soorten. Maar ja, laat ik nou een de enige in mijn soort van de New Age muziek zijn. Goed, live, dat is de eerste het eerste album waar we naar gaan luisteren. Een gloednieuw album van Michelle. Met een eh, ingewikkelde achternaam. Ze doet het helemaal in de eentje. Solo piano. En wil je meer over Michelle weten, dan kan dat via de website van peacefulradio.info. En daar vind je alle, alle informaties met eh, nog filmpjes. Zij, zij heeft er ook nog een leuk eh, YouTube filmpje erbij zitten. Goed, ga er lekker van genieten. En ik spreek je straks in het volgende uur weer. My name is Jim Ottaway. I am an Australian electronic musician and composer. The song you are hearing is called Alpha Crucis from my latest album, Southern Cross. If you would like to know more about me and my music, I invite you to visit my website, jimottaway.com. Enjoy listening to Peaceful Radio.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 J J J. μπορώ να βρω το σημείο σας. Thank you. shab chi pi mo la tu ti phum pa i la i dun ma i ma i la Om-ta-re-tu-ta-re-tu-re-so-ha so ha om ta re ta re re so ha om ta re ta re re so ha tare ti tare tu re so ha om tare ti tare tu re so ha om tare ti tare tu re so ha om tare ti tare tu re so ha om tare ti tare tu re so ha ti tare तु तरे तुरे सोहा ॐ tare tare so om tare tu tare tere om tare tu tare tere om tare tu tare tere om tare tu tare tere so om tare soha om tare tu tare tu re soha om tare tu tare tu re soha om tare tu tare tu re soha om tare tu tare tu re soha om tare tu tare tu re soha ओम तरे तरे तरे सो वा ओम तरे तरे तरे सो वा ओम तरे तरे तरे सो वा ओम तरे तरे तरे सो हा ओम तरे तरे तरे सो वा ओम तरे तरे तरे सो वा オンタレトゥタレトレソワ。オンタレトゥタレトレソワ。オンタレトゥタレトレソワ。オンタレトゥタレトレソワ。オンタレトゥタレトレソワ。オンタレトゥタレトレソワ。 Om tare tu tare ture soha. Om tare tu tare soha. Om tare tu tare soha. Om tare tu tare soha. Om tare tu tare soha. Om tare tu tare soha. Om tare tu tare ture soha Om tare tu tare ture soha Om tare tu tare ture soha Om tare tu tare ture soha Om tare tu tare ture soha Om tare tu tare ture soha Om tare tu tare tu re so ha Om tare tu tare tu re so ha Om tare tu tare Guru Jas from White Sun, one of the artists on Peaceful Radio, please visit my website, www.whitesun.com.